Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Raad van State heeft in een spoeduitspraak bepaald dat een Tanzaniaanse man die vanuit Oekraïne gevlucht is, voorlopig recht houdt op opvang in Nederland, totdat de hoogste bestuursrechter daar uitspraak over doet. De overheid wil dat derde landers uiterlijk op 4 september Nederland verlaten, tenzij ze asiel aanvragen en krijgen. In sommige vergelijkbare zaken besloten rechtbanken dat derde landers niet langer mochten blijven. Eind november doet de Raad van State waarschijnlijk definitief uitspraak... met als doel duidelijkheid en eenheid te scheppen voor asielzoekers. In Zuid-Afrika heeft de politie 18 verdachten doodgeschoten... die een overval op een geldtransport zouden hebben voorbereid. Volgens het hoofd van de politie ging het om een bende... waar al een tijd onderzoek naar werd gedaan. De leden zouden gisteren een grote overval willen doen. Om dat te voorkomen gingen agenten naar een gebouw... waar de bendeleden zich ophielden. Het idee was om hen nog voor de overval te arresteren. Het vuurgevecht duurde anderhalf uur. Ook een agent raakte gewond. CDA-lijsttrekker Henry Bontenbal heeft zijn eerste toespraak gehouden. Hij vindt dat Nederland een land is geworden met twee gezichten. Hij wil aandacht voor de mensen voor wie het geen gaaf land is, zoals premier Rutte ooit zei... maar die moeite hebben om rond te komen. Het CDA wil onder meer de kinderbijslag fors verhogen. De Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayed is overleden. Hij was onder meer eigenaar van het Britse warenhuis Harrods en de Londense voetbalclub Fulham. Al-Fayed begon in zijn thuisland met ondernemen en verhuisde eind jaren 60 naar het Verenigd Koninkrijk. Zijn zoon Dodi had een relatie met prinses Diana. Het koppel verongelukte in 1997. Mohammed Al-Fayed was 94 jaar. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 13 met kans op nevel of mist. In de loop van de dag wordt het zonnig met stapelwolken en een enkele bui.